Drie uur. Mark Hokke met het NOS-journaal Zuid zijn stoffelijke resten van een baby gevonden. Hoe lang het kindje er al lag is niet duidelijk. De resten lagen in een plastic zak in de bosjes. Een buurtbewoner vertelt dat hij de zak eergisteren al zag liggen. Er vlogen allemaal vliegen omheen, zegt hij. De politie doet onderzoek in de omgeving van het theater in Rotterdam. De overgang van Neymar naar Paris Saint-Germain gaat nog niet door. De cheque van 222 miljoen euro waarmee Neymar zijn contract bij Barcelona wil afkopen... is geweigerd door de Spaanse profliga, vergelijkbaar met de Nederlandse eredivisie. De profliga zegt dat de herkomst van het geld niet is te achterhalen. Ook zijn er twijfels of Paris Saint-Germain zich houdt aan de regels van Financial Fair Play. In het contract van Neymar is een afkoopclausule van 222 miljoen euro opgenomen... Hij wil dat bedrag zelf betalen via sponsors in Qatar. Twee grote supermarktketens in Duitsland verkopen voorlopig geen Nederlandse eieren meer. Aanleiding is de besmetting met het bestrijdingsmiddel fipronil. Supermarktketens Rewe en Penny maken geen onderscheid tussen eieren met verdachte codes en andere eieren. Voor de klanten is het het duidelijkst als er helemaal geen Nederlandse eieren worden verkocht, zeggen de Duitse supermarkten. De politie in Zeeland-West-Brabant heeft een medewerker van het korps aangehouden. Er wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie, drugsbezit en handel in verdovende middelen. In dezelfde zaak zit een man uit Zierikzee vast voor handel in harddrugs. Het grote DNA-onderzoek in de zaak Nicky Verstappen begint enkele maanden later dan gedacht. Het wordt begin volgend jaar. Het OM heeft meer tijd nodig voor de voorbereiding. De elfjarige Nicky Verstappen verdween 19 jaar geleden tijdens een zomerkamp... Hij werd doodgevonden op de Brunsumer Heide. Bij het DNA-onderzoek zullen 15.000 mannen worden opgeroepen om vrijwillig DNA af te staan. Het weer, in het oosten nog een bui, vanuit het westen steeds meer zon en veel wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is kans op windstoten. Het is 20 tot 24 graden. Morgen enkele buien en ook zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 2 kilometer en 10 minuten oponthoud.